Het is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Op het Griekse eiland Kreta zijn ruim 1500 inwoners en toeristen geëvacueerd vanwege een grote natuurbrand. Zeker 155 brandweerlieden zijn uitgerukt om de brand bij het stadje Ira Petra te bestrijden. Vanuit de hoofdstad Athene is versterking onderweg. Omdat het hard waait op het eiland is de brand moeilijk onder controle te krijgen. Meerdere huizen zijn verwoest. Mensen worden met boten van de stranden geëvacueerd. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Vorige week waren brandweerlieden op het Griekse eiland Chios... ook al dagenlang in de weer om natuurbranden te blussen. Daar ging ruim 6000 hectare bos in vlammen op. Israëlische ministers uit de Likud-partij van premier Netanyahu... doen een oproep om de door Israël bezette gebieden... op de westelijke Jordaanoever te annexeren. Ze willen dat dit gebeurt nog voor het Israëlische parlement... eind deze maand met reces gaat... Op de bezette westelijke Jordaanoever wonen inmiddels ruim 600.000 Israëlische kolonisten. Volgens het internationaal recht zijn hun nederzettingen illegaal. De Likud-ministers schrijven in hun petitie dat het nu een gunstig moment is... omdat Israël de steun heeft van de VS en president Trump. Netanyahu ontmoet Trump volgende week. Het ministerie van Volksgezondheid heeft alsnog met betrokken partijen een akkoord gesloten over de toekomst van de zorg. Dat bevestigen bronnen na berichtgeving door RTL Nieuws. Onder meer de Landelijke Huisartsenvereniging, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en Zorgverzekeraars Nederland hebben ermee ingestemd. Het gaat om afspraken om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Het akkoord was al bijna rond toen begin vorige maand het kabinet viel. De zorgpartijen en de overheid willen onder meer dat het zorgpersoneel minder tijd kwijt is aan administratie. En ook willen ze meer personeel opleiden. Het weer, opklaringen en wat wolken. Het koelt af tot een graad of 15 vannacht. Overdag afwisselend zon en stapelwolken.